Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Duitse plaats Kalden, in het midden van het land, is een massale vechtpartij geweest in een opvangcentrum voor asielzoekers. 370 mensen raakten slaags met elkaar en er zijn 14 gewonden, onder wie enkele agenten. De onrust begon gistermiddag toen een kleine ruzie escaleerde. De politie kon de situatie kalmeren, maar in de loop van de avond ging het opnieuw mis. Koning Willem-Alexander spreekt vandaag in New York de algemene vergadering van de VN toe. Hij is het eerste Nederlandse staatshoofd dat dat doet. Nederland wil volgend jaar een zetel bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. De toespraak van de koning moet daarbij helpen. De Iraanse president Rouhani gaat eerder weg bij de algemene vergadering. Hij wil bij de begrafenis zijn van Iraniërs die donderdag in Saoedi-Arabië om het leven zijn gekomen bij de hash. Wereldwijd hebben miljoenen mensen vannacht de supermaan-eclips gezien. Ook in Nederland hadden veel mensen hun wekker gezet. En dat loonde, want op veel plekken was de maan goed te zien. Twitter is het het onderwerp van gesprek en er worden veel foto's gedeeld. Rond kwart voor vijf was de verduistering in Nederland maximaal. Het resultaat een grote rode maan. Koning Salman van Saoedi-Arabië heeft drie hoge functionarissen ontslagen vanwege de ramp tijdens de hash van afgelopen week. De minister die over de hash gaat, de burgemeester van Mekka en de politiechef van Mekka moeten het veld ruimen. In de stad Mina, vlakbij de heilige stad Mekka, kwamen 769 mensen om het leven toen ze in het gedrang onder de voet werden gelopen. Saudische regering zei eerder dat de oorzaak van het drama een gebrek aan discipline was bij de pelgrims. Het weer in de loop van de ochtend lost een deel van de bewolking op. Op het eerst in het zuiden en oosten. Vanmiddag krijgt de zon op veel plaatsen de ruimte. Alleen in het noordwesten blijft het lang bewolkt.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 tussen Stroe en Hoevelaken over 7 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam was een ongeluk... tussen Afrit Averhoorn en Afrit Zaandijk 9 kilometer. Daar is de rechte reisrook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. A15 Rotterdam-Europort bij Spijkenisse 5.